Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De politie heeft vier Nederlanders opgepakt die betrokken zouden zijn bij de hackersgroep Anonymous. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. In de VS werden 16 mensen gearresteerd. Ze worden verdacht van samenzwering en het opzettelijk beschadigen van beveiligde computers. In Groot-Brittannië is de enige arrestant een minderjarige. Over de identiteit van de vier Nederlanders is nog niets bekend arrestaties in de VS volgden na huiszoekingen door de FBI. Volgens de Amerikaanse justitie waren er meer dan 35 huiszoekingsbevelen uitgevaardigd. De hackersgroep Anonymous zat onder meer achter de cyberaanvallen op betalingssite PayPal en de creditcardmaatschappijen Mastercard en Visa. Die weigerden transacties te verzorgen voor de klokkenluidersite Wikileaks nadat hij tienduizenden geheime berichten van ambassades had gelekt. De Britse hulporganisatie Oxfam verwijt Europese landen dat die erg traag reageren op het verzoek om extra geld voor de aanpak van de hongersnood in de Hoorn van Afrika. Er is zeker een miljard dollar nodig, maar er is nog maar 200 miljoen toegezegd of overgemaakt, zegt Oxfam. Ongeveer 145 miljoen daarvan komt van de Britse overheid. Landen als Frankrijk, Italië en Denemarken krijgen van de hulporganisatie een veeg uit de pan, omdat ze niet of nauwelijks bijdragen heeft al erg lang geduurd voordat de wereld doordrongen raakte van de ernst van de situatie. En er is nu echt geen excuus meer om te treuzelen, zegt Oxfam. De politie houdt een proef met het op straat afnemen van vingerafdrukken. Ongeveer 125 politiemensen van korpsen in het hele land hebben een soort smartphone waarmee een vingerafdruk digitaal wordt afgelezen. Via een beveiligde verbinding kan de vingerafdruk voor controle worden doorgestuurd naar een landelijke database. Apparaatjes worden onder meer gebruikt voor het intensiever controleren op illegale vreemdelingen. Het weer vannacht droog en vanuit het westen opklaringen. Ook in de ochtend is het droog, maar smiddags kans op buien, mogelijk met onweer.